4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vijf reddingsboten en een helikopter van de kustwacht... hebben gisteravond en vannacht urenlang gezocht naar een vermist meisje van 14. Ze raakte vermist tijdens een zwemtocht op Ameland met haar zusje en vader. Rond half elf sloeg de vader alarm omdat ze het meisje niet meer zagen. De kustwacht heeft ook het water bij Ameland en Terschelling doorzocht... omdat de stroming die kant op stond. Bij daglicht gaat de zoektocht weer verder met het kustwachtvliegtuig. President Trump heeft gisteren voor het eerst in het openbare mondkapje gedragen. Hij deed dat bij een bezoek aan een militair ziekenhuis in Washington... waar gewonde militairen coronapatiënten verzorgen. Eerder droeg Trump al een mondkapje bij een bezoek aan een Ford-fabriek... maar dat was achter gesloten deuren. Trump zou liever geen kapje dragen omdat het hem zwak zou doen lijken. In de VS is opnieuw een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Bij nog eens ruim 71.000 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt. Het land is zwaar getroffen door de coronacrisis. Al meer dan 134.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. En medewerkers van de zeehondenopvang in Katwijk hebben gisterochtend een Maserati gevonden op het strand. De auto die zat vast in het zand. De Italiaanse bolide was gehuurd door toeristen die het een goed idee vonden om over het strand te rijden. De Maserati is weggesleept. De kosten zijn voor de toeristen. Die moesten ter plekke een onbekend bedrag betalen. Het weer nog vannacht opklaringen en lokaal kans op mist. Het wordt fris met temperaturen tussen de 6 en de 9 graden. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 20. Maandag ook droog, dan wordt het nog iets warmer.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 Things get wild we dance to the beat. Make other girls look real drop it, drop it, drop it. Yeah, She had knee high socks and a black thong. Body's what she dance on. Think she's yours, you're damn wrong. So I let her go, she grab on. She grab it, grab it, land it, land it, throws it back every single grind. All the grinds won't be enough, so we get into it and get back. Type of why we invent that.